Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het aantal gewonden van de Iraanse raketaanval op een stad in Israël... is opgelopen tot boven de 100. Volgens Israëlische media zijn zeker 11 van hen er slecht aan toe. De raket kwam neer in een stad in het zuiden van Israël. Een gebouw zou zijn ingestort en ook zouden granaatscherven mogelijk een school hebben geraakt. Hulpdiensten zoeken tussen de beschadigde gebouwen nog naar slachtoffers. Volgens Iran was de aanval een reactie op een aanval op een nucleaire faciliteit in Iran. Saoedi-Arabië heeft vijf Iraanse diplomaten opgedragen om binnen 24 uur het land te verlaten. Ze zijn tot persona non grata verklaard, meldt het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken. Als reden noemt het ministerie de aanhoudende Iraanse aanvallen op Saoedi's grondgebied. De afgelopen dag heeft Saoedi-Arabië 20 Iraanse drones neergeschoten. Op een legkippenbedrijf in het Drentse Geesbrug is vogelgriep vastgesteld. Zo'n 24.000 kippen moeten worden geruimd. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een vervoersverbod. Dat verbod geldt voor 27 andere pluimveebedrijven. Sinds oktober geldt er een landelijke ophokplicht... vanwege de vele uitbraken van vogelgriep. In het zuidwesten van de Verenigde Staten zijn dit weekend meerdere temperatuurrecords gebroken. Er is sprake van extreme hitte. In Arizona werd het in maart nog nooit eerder zo, zo heet. Het was daar 43,3 graden. Ook in Californië was het warmer dan 40 graden. In de zuidwestelijke staten komen wel vaker extreme hittegolven voor... Maar volgens wetenschappers is de gemiddelde temperatuur voor deze tijd van het jaar normaal gesproken maar zo'n 25 graden. En het weer hier in Nederland bijna overal helder... met vannacht in het noorden kans op mist. Het koelt af tot een graad of 2.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 Ever think about ever selling down? I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act and their attitudes. Yes, it is. Yes, it is. ZFM. Come on, hold my hand. I wanna contact the living.